Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Thailand en Cambodja hebben een nieuwe wapenstilstand gesloten. Dat deden ze in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur... in het bijzijn van de Amerikaanse president Trump. De overeenkomst komt na het staakt het vuren... dat tot stand was gekomen na bemiddeling van Trump. Thailand en Cambodja hebben al tientallen jaren een conflict over het grensgebied. In juli liepen de spanningen hoog op... en kwamen in een paar weken tijd meer dan 40 mensen om het leven. Trump is in Maleisië bij de ASEAN-top, een samenwerkingsverband van landen uit Zuidoost-Azië. Nadat Thailand en Cambodja hun handtekening hadden gezet onder de nieuwe overeenkomst... maakte de Amerikaanse president met beide landen economische afspraken. Ook met Maleisië zal Trump vandaag deals sluiten over handel en belangrijke grondstoffen. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn drie doden gevallen. Ook zijn er volgens de burgemeester zo'n 30 gewonden, onder wie zes kinderen. Hij zegt verder dat er twee flatgebouwen zijn geraakt. Onbekend is of de gebouwen direct werden geraakt... of dat ze zijn getroffen door brokstukken van neergehaalde drones. Vannacht is de wintertijd weer ingegaan. In alle Europese landen ging de klok om drie uur een uur terug. Door het verzetten van de klok is het ochtends eerder licht, maar ook s'avonds eerder donker. Eind maart gaat de zomertijd weer in. De overzeese gebieden van Nederland kennen geen zomertijd. Het tijdsverschil met de eilanden is daarom nu weer vijf in plaats van zes uur. In de VS eindigt de zomertijd over een week. Op de WK baanwielrennen in Chili heeft Hetty van der Waal goud gewonnen op de kilometer tijdrit. Ze reed de finale in 1 minuut en 3 seconden. Een fractie van een seconde sneller dan tijdens de kwalificatie waar ze al haar eigen wereldrecord brak. Het weer verspreidt over het land van de buien. Vooral in het zuiden wordt het vanmiddag droger met daar ook zon.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 En a special welcome as well for our English-speaking listeners und ein herzliches Willkommen an unsere deutschen Zuhörer, die in unserem schönen Dorf Zandvoort Herbsturlaub machen. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik in deze uitzending een aantal nummers die te maken hebben met de herfst... die nu echt begonnen is. Daarnaast nog wat andere jazzgrootheden... Eh, zoals eh, Dave Brubeck, Rita Reins, Tony Bennett, Dakota Staten, Jerry Mulligan, Diane Shure, de Ruud Jacobs en Frits Landersberger Sextet, het Modern Jazz Quartet en het Jason Marsalis Vibes Quartet, om er maar een paar te noemen. En ook draai ik in het tweede uur ter nagedachtenis aan Joke Bruis een opname uit haar jubileumconcert in de Doelen op 25 juni 2017... toen ze haar 50-jarig jubileum vierde... begeleid door een big band onder leiding van haar man Frits Landersbergen. Dus, beste luisteraars, relax, schenk nog een kopje koffie in... en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik begon deze uitzending met het nummer You Look Good To Me... ditmaal uitgevoerd door André Vrolijk op jazzaccordeon... begeleid door Martin Oster op gitaar... Edwin Corsilius op bas, u hoorde hem prachtig strijken... en Gijs Dijkhuizen op drums. En, by the way, André, die kunnen we ook weer live behoren... op 11 januari bij het concert van Jazz in Zandvoort. Dan gaan we nu verder met een opname van Rita Reis van haar CD The Lady Strikes Again uit 1999. Ze wordt begeleid door Cor Bakker op piano, Ruud Jacobs op bas en Frits Landsbergen op drums. Een prachtige ballad eh, die, ik, eh, die een speciaal plekje in mijn muzikale hart heeft. <clears throat> Het is namelijk getiteld The Nightingale Sang in Berkeley Square. Een plek in Londen die ik goed ken en waar ik ooit jaren geleden in de herfst langskwam. En eh, prachtig met wat zonlicht door de al verkleurde bladeren. En als ik dit nummer van Rita hoor, moet ik altijd aan die mooie plek in Londen denken. Rita Reis, A Nightingale Sang in Berkeley Square. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air there were angels dining at the Ritz and a nightingale sang in Berkeley Square may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing. I was there in Berkeley Square. En dat waren de laatste klanken van De Zingende Nachtegaal op de piano door Cor Bakker. We hoorden Rita Reis met de Nightingale zingen in Berkeley Square. Eh, ik heb nu klaarstaan Dave Brubeck. Dave Brubeck in zijn vroege bezettingen van zijn kwartet. Eh, dat betekent Dave natuurlijk op piano. Paul Desmond was er al bij op alt. En Bob Bates op bas. Na het alt <coughs> werd hij natuurlijk vervangen door Eugene Wright... die jarenlang speelde. En op drums hier Joe Dodge... die na de hand werd vervangen door Joe Morello. Maar in deze oude bezetting een opname op Columbia uit 1954, A Fine Romance. dat waren de klanken van Dave Brubeck in zijn vroege bezetting met uh, naast Paul Desmond Bob Bates op, alt, eh, op bas en eh, Joe Dutch George op drums. we gaan het eerste herfstnummer van deze ochtend draaien. En dat is Autumn Leaves. Natuurlijk wereldberoemd geworden in de originele uitvoering. In het Frans door Yves Montand, Les Feuilles Mortes. Maar dit is een uitvoering door het trio Pim Jacobs. Met eh, Pim uiteraard op piano, zijn broer Ruud op bas en Peter Ipma op drums. Autumn Leaves. En dat waren de Autumn Leaves van het trio Pim Jacobs. En de oplettende luisteraar heeft misschien gehoord... dat er een tweede vleugel in dit nummer meedeed. En die werd bespeeld door Louis van Dijk. Dan gaan we weer luisteren naar wat zang. Een, eh, een van mijn favoriete ballads, Waltz for Debbie. Dit keer uitgevoerd door Tony Bennett... Eh, begeleid aan de piano door Bill Evans. Een hele mooie uitvoering van, dit, van deze prachtige ballad. In her own sweet world Populated by dolls and clowns And a prince and a big purple bear lives my favorite girl, unaware of the worried frowns that we weary grown ups all wear. In the sun, she dances to silent music songs that are spun of gold somewhere in her own little head. One day, all too soon, she'll grow up and she'll leave her dolls and her prince and her silly old bear she goes, they will cry as they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so Dan eh, gaan we naar uh, eh, iets stevigers. We gaan luisteren naar de Many Album Big Band. En wie staat daar te zingen? De beroemde zangeres Dakota Staten. Alweer jaren geleden overleden, maar ze had een prachtige stem. En eh, zij gaat met de Many Album Big Band het nummer uitvoeren. Confessing the Blues. here I stand before you with my heart in my hand. I want you to read it, baby, hoping that you'll understand, baby. Daddy, please don't dog me round. I'd rather be here than anywhere else I know in town. Because you're so nice and loving, and you have such pleasing ways. Take me to your home, I'll be there. like me. You think only of your future, forget about your used to be. This is my confession, baby, and I'm thrilled by your charms. Baby, that's what I call heaven. When you hold me in your arms, baby, you can make everything alright. Yes, everything's alright. Can I meet you today? Or will it be tomorrow night? with my heart in my hand. I want you to read it, baby, hoping that you'll understand, baby. Daddy, please don't dog me round, oh, don't dog me round. I'd rather be here than anywhere else I know in town. Because you're so nice and loving, and you have such pleasing ways. You take me to your home, well, I'll be there all my days. If I didn't love you, well, I swear I hope to die. Hey, baby, don't you want a guy like me? Hey, baby, don't you want a guy like me? You think only of your future, forget about your used to be. My confession, baby. And I'm thrilled by your charms. Baby, that's what I call heaven. When you hold me in your arms, baby, you can have me for yourself. Yes, all by yourself. I'm in love with you, baby. I FM Jazz. Ja, dat was Dakota State. En, eh, ik heb nu eh, een soundtrack eh, klaarstaan van uh, de cultfilm uit de eind 50er jaren, alweer heel lang geleden. En die film was getiteld I Want To Live. En daarvoor, voor die soundtrack, hadden ze een een, eh, nou, een clubje fantastische muzici bij elkaar gezocht. Eh, Jerry Mulligan op bariton, by the way. Eh, november, 9 november uit mijn hoofd, speelt Jan Menu bij Jazz in Zandvoort... een tribute aan deze baritonsax-gigant. ik ben zeker van de partij en ik kan u aanraden... Jan Menu, fantastische bariton-saxofonist... gaat prachtige nummers spelen die ook door Mulligan beroemd zijn geworden... 9 november aanstaande Jazz in Zandvoort. Voor de rest hoorden we hier Art Farmer op trompet... Bud Shank op altsax, Frank Rosolino op trombone... Pete Jolly op piano, Red Mitchell op bas en Shelly Man op drums. Een topbezetting. Luistert u naar Night Watch. dat was de jazz combo van Jerry Mulligan met het nummer Nightwatch uit de film I Want to Live. Weer tijd voor wat uh, vocaals. Ik heb klaarstaan Diane Shure met eh, het gelijknamige nummer van haar cd Talking About You. En Diane Shure eh, zingend wordt begeleid door de Edwin Hawking zingers, Ronnie Cuber op bariton Richard, uh, eh, Richard T. op uh, Hammond organ, Will Lee op basgitaar en Steve Gadd op drums. Talking about you, Diane Sure. Who is my friend when all dat waren de gospelklanken van eh, Diane Shure met de Edwin Hawking Singers. Talking About You. Dan eh, het tweede nummer met betrekking tot de herfst wat ik ga draaien vanochtend. En deze keer eh, tekent daarvoor Stan Getz. Samen met Stan natuurlijk op tenor. Samen met Jimmy Rainey op gitaar. Duke Jordan op piano. En Bill Crow op bas. Terwijl hier in de studio de herfstzon inmiddels even door de ruiten schijnt... gaan wij luisteren naar Stan Getz met This Autumn. dat was de klank van eh, Stan Getz met This Autumn. Dan heb ik nu klaarstaan een eh, mooi duo. John Coltrane samen met Milt Jackson. Eh, het is hun album Backs and Train. Waar Milt Jackson uiteraard te horen is op vibrafoon. John Coltrane op tenor. Hank Jones piano. Paul Chambers bas. En Connie Kay op drums. Een mooie bezetting. Luistert u... naar Starway to the Star. van John Coltrane en Mel Jackson. We gaan door met eh, Ernestine Anderson. Prachtige zangeres. Ze wordt begeleid door Hank Jones op piano, Monty Budwick op bas en Jeff Hamilton op drums. Van haar album The Big City, het nummer The 59th Street Bridge Song. Ooit bekendgemaakt en populair gemaakt door Simon Garfunkel, maar hier in de uitvoering van Ernestine Anderson. down. You're moving too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones and looking for fun and feeling groovy. Your flowers growing, ain't you got no rhymes for me? A doodle doo doo doo, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep ready to sleep. Let the time rain all its petals on me. Life, I love you. All is flowers growing. Ain't you got no rhymes for me? Doodly doo doo, feeling groovy. Got no deeds to do, got no promises to keep. Toppled and dry gaan we snel door <clears throat> naar, Ernestine Anderson met George Shearing.